Een voorspoedige start. Waterbalgemoed met het RWS Journaal. De maximumsnelheid op de A2 tussen Maarsen en Vinkerveen blijft s'avonds en s'nachts 130 km per uur. De bestuursrechter heeft de eis van de gemeenten Stichtse Vecht en de Ronde Veden voor een lagere maximumsnelheid verworpen. De gemeenten vinden dat de hogere maximumsnelheid een negatieve invloed heeft op het milieu en de leefbaarheid. Maar volgens de rechter valt dat mee. Ook de Eerste Kamer wil niet dat gemeenten extra geld krijgen om op 6 april het geen pijl-referendum te kunnen organiseren. De Tweede Kamer had extra geld eerder al afgewezen, maar de PVV bracht het onderwerp in de Eerste Kamer opnieuw in stemming. De PVV is bang dat gemeenten om kosten te besparen minder stemlokalen open doen, waardoor de drempel om te gaan stemmen groter wordt. Volgens minister Blok moet het totaalbedrag van 25 miljoen euro genoeg zijn. Het geen pijl-referendum gaat over een Europees verdrag dat met Oekraïne wordt gesloten. In Indonesië wordt gezocht naar de leiders van een groep terreurverdachten die banden zouden hebben met IS. Aanleiding voor de grote zoektocht is de arrestatie van een aantal IS-aanhangers op Java afgelopen vrijdag en zaterdag. Daar zijn zeven mensen gearresteerd die een aanslag op Nieuwjaarsdag zouden hebben voorbereid. Vanwege de terreurdreiging zet Indonesië rond de feestdagen zo'n 150.000 agenten en militairen in... voor de bescherming van kerken, stations en vliegvelden. Zeven imams zijn niet welkom in Eindhoven. Burgemeester Van Gijzel heeft ze verboden om later deze week te spreken op een islamitische conferentie in de stad. De gemeente heeft van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding gehoord dat de zeven imams in eerdere toespraken antisemitische en anti-homoseksuele uitspraken hebben gedaan. De organisator van de conferentie in Eindhoven gaat in beroep. Het weer, vanavond vanuit het westen regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen zijn er perioden met zon. Het is dan droog en zo'n 12 graden. Dit was het RWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen de West en Muiden Oost. Tot zover de verkeersinformatie.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

No. baby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 no more use in running. This is something. Shadow.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 在。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 slay tonight. them talking, a a girl with my name. Saying that I heard you, but I still don't get it. didn't love me, no, not really. Wait, I could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about a shame. You said I was good, so I poured it shouldn't say it, but my heart.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 Je bed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 wenst jullie allemaal fijne dagen en een